uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat voorlopig geen nieuwe samenwerkingen aan... met Israëlische en Palestijnse universiteiten. Het bestuur heeft dat besloten na advies van een commissie. Eh, Erasmus is de eerste Nederlandse universiteit die dit besluit neemt. Bestaande samenwerkingen gaan nog door, maar worden de komende tijd wel beoordeeld. Eerder dit jaar waren er felle protesten van pro-Palestijnse betogers... die eisten dat de academische samenwerking met Israël zou worden stopgezet... vanwege de oorlog in Gaza. Maar daar gaven de universiteiten geen gehoor aan. In Tel Aviv zijn voor de vijfde dag op rij duizenden Israëliërs de straat op gegaan. Ze eisen dat de regering een deal sluit met Hamas voor een staakt het vuren... zodat alle gijzelaars worden vrijgelaten. Het protest begon met een stoet van honderden mensen die 27 doodskisten meedroegen. Die stonden symbool voor de 27 gijzelaars van wie de lichamen de afgelopen maanden zijn teruggevonden in de Gazastrook. De reeks demonstraties begon zondag na de vondst van zes dode gijzelaars in een tunnel onder Rafa. Hunter Biden heeft schuld bekend in de belastingzaak tegen hem. Dat is een opvallende draai omdat de zoon van de Amerikaanse president eerder nog ontkende. De 54-jarige Biden is aangeklaagd omdat hij tussen 2016 en 2019 zo'n 1,4 miljoen dollar aan belastingen niet heeft betaald. Hij zegt dat hij in die tijd worstelde met zijn drugsverslaving. Hunter Biden riskeert een celstraf van 17 jaar en een boete van 450.000 dollar. Hij werd in juni al veroordeeld voor het overtreden van de wapenwet... maar moet zijn straf in die zaak nog horen. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Veel koeler dan 20 graden wordt het niet. Daarna in een groot deel van het land een zonnige dag. Alleen in het zuiden meer bewolking en ook kans op een bui. Het wordt 24 tot 27 graden. Later op de dag kan het gaan onweren.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 Maar werd ze vast in het, nou dat wordt de middel waar. Dan staan ze niet te klein en al hebben ze Tieten losse kraaien is de rijkdom van het veld. Het uur haast honderd, een naaie heerskepaar. Ze boeren en toender, ze bleven altijd vrij.